is Africa. Samina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. This time for Africa. for Africa. iedereen en welkom bij Petit Four, het radioprogramma voor en door kids. Hier op Radio Barbier zitten wij vandaag achter de microfoons. En wij dat zijn... Pauline, Lise en Noor. Wij zijn drie vriendinnen uit Kruibeke en Beveren die elkaar hebben leren kennen op de hockey. En we vonden het wel eens tof om radio te maken, want wij vinden dat wij ook wel wat te vertellen hebben. Dat is waar. En niet alleen te vertellen, we hebben ook toffe muziek gekozen. We beginnen daarom direct met een topnummer. Het is er eentje dat ik heb gekozen. waterval van K3. Ik koos dit liedje voor mijn vriendin die van de trampoline is gevallen, namelijk Tessa, en voor ome Jan. Wat vind, je, wat vind jij ervan, Pauline? Ik vind het best een vrolijk liedje. Ik heb ook een liedje gekozen, Good For You van Olivia Rodrigo. Het is een nummer waar ik echt niet kan op blijven stilstaan. Ik doe er ook de grappigste dansjes op. guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never. guess you moved on really easily. Echt een supercool liedje. Mijn favoriet nummer van dit moment is ABCDEFU e van Gail. Omdat het een heel mooi liedje is en omdat het bijna terugschool is. Fuck you, any mom, any sister, any job, any broke ass car, and that's just your car.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 you call or fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody. en Zeg Noor en Paulien, we hebben nu wel al veel gedaan deze vakantie. Welke tips zouden we kunnen geven aan de kinderen die nu ook zitten te luisteren en niet goed weten wat ze moeten doen in de laatste dagen van de kerstvakantie? Wij plannen nog naar Urania te gaan, de sterrenwacht in Hoven. Dat is wel een beetje verder weg, een half uurtje met de auto, maar ook heel leuk om te doen. Ik ben heel erg geïnteresseerd in sterren, planeten, kortom de ruimte. En daarom wil ik er graag naartoe. Speciaal voor kinderen is er een planetariumvoorstelling, gevolgd door een veeldom kinderfilm. Bij helder weer kan je een kijkmoment hebben door de telescoop. Ja hoor, als het hoog water is, zijn de watervallen van Kruibeke echt knap. Je kan er ook gewoon met de fiets naartoe. Het is hier vlakbij in Kruibeke. En om kastanjes te zoeken of te spelen in het bos is kasteel Wissekerke ook heel leuk. Carolien, wat hebben jullie deze vakantie al allemaal gedaan? Wat was het leukste? Onze feestdagen zijn een beetje anders uitgedraaid als gedacht. Wij hebben de kerstdagen in quarantaine moeten doorbrengen, maar we hebben het heel erg naar ons zin gehad. Ik ben ook twee keer gaan schaatsen op de ijspiste van Beveren met mijn vriendinnetjes. Ik ben naar de zee geweest en daar ben ik naar het Zwin geweest en ook naar Plopsaland. En de dag erna ben ik naar een drakenzoektocht geweest. Heel leuk, ik raad het jullie zeker aan. En jij, Lise? Ik en mijn zus zijn naar Bonneke en Moeken gaan slapen en daar was vuurwerk. Gelukkig niet zoals bij mijn opa en oma aan de zee. Daar is het heel de nacht vuurwerk en je kan niet slapen. En we hebben daar juist het perfecte liedje gehoord dat erbij past. Oh, ik heb daar een perfect, perfect liedje op bij gevonden. Zeg Nora en Paulien, we hebben nu al wel veel gedaan deze vakantie. Welke tips zouden we kunnen geven aan de kinderen die nu ook nog zitten te luisteren en niet goed weten wat ze moeten doen in de laatste dagen van de kerstvakantie? Als het hoog water is, zijn de waterval van Kruibeken echt knap. Je kan er gewoon met de fiets naartoe. Het is hier vlakbij in Kruibeke. En om kastanjes te zoeken of te spelen in het bos is kasteel Wissekerke ook heel leuk. Wij plannen nog naar Urania te gaan, de sterrenwacht in Hoven. Dat is wel een beetje verder weg, een half uurtje met de auto. Maar ook heel leuk om te doen. Ik ben heel geïnteresseerd in sterren, planeten, kortom de ruimte. En daarom wil ik graag er naartoe. Speciaal voor de kinderen is er een planetariumvoorstelling, gevolgd door een full kinderfilm. Bij helder weer kan je een kijkmoment hebben door de telescoop. En als je dichter in de buurt wil blijven, kan je gaan schaatsen in Beveren of Sint-Niklaas. Of gaan spelen in de speeltuin van de ster. Of gewoon thuis cake of taart bakken of koekjes bakken. Of je kan ook mooie stenen zoeken en die beschilderen. Ik heb al eens gehoord dat mensen die stenen dan ergens verstoppen zodat iemand anders er zo eentje kan vinden. Dat brengt geluk of zo. Of je kan natuurlijk ook gewoon naar mooie muziek luisteren. some te vaak bedrogen. Veel afgewacht, maar genoeg is genoeg. Dit wil ik niet meer. Dit wordt voor ons de ommekeer. Overal gekeken en overal gezocht.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 Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, No, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right need her. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love. And I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, Do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm me love and affection, baby, did I mention you're the only girl for Sunshine van Pink. Dat vind ik echt een mooi liedje, omdat het me doet denken aan mijn familie. Daarna hoorde je een van mijn favorieten, Allemaal van Like Me. Ik hoos dat liedje omdat iedereen erbij hoort. En het laatste uit het rijtje was van mij, Cheerleaders van OMI. Ik hoos het omdat ik en mijn vriendinnen er heel hard op dansen als we het horen. Ik vind het wel wat spannend op de radio met al die schermpjes en knoppen. Misschien kunnen we ineens eens een groeten doen aan wat mensen. Ik wil bijvoorbeeld de groeten doen aan al mijn vriendinnen van OLV, de hockey en de Giro. En aan meester Wijmen van 5B. En aan directeur An die ook aan het luisteren is. En, ik, en natuurlijk ook aan mijn mama, papa en mijn zusje Mineke. Die luisteren nu ook. Wil jij ook aan iemand de groetjes doen, Lise? Ik wil graag de groetjes doen aan mijn familie die nu meeluisteren. Mijn vriendinnen, juf Margriet en heel 5a, de hockey en de Giro. En jij, Pauline? Ik wil ook graag de groetjes doen aan mijn vriendinnen van de centrumschool in Beveren. Meester Camille van 5B, de Giro, de hockey, mijn mama, papa, mami, papi en mijn lieve zus Charlotte. En speciaal voor alle toffe mensen die nu luisteren en voor onze zusjes en vriendinnen twee liedjes om mee op te dansen. zon ruilt met de sterren en de maan. En ieder meisje op haar kamer zit te dromen. Van een jongen die haar vraagt om mee te komen. Ga ik verliefd bij het venster staan. Ik hoop dat jij straks opnieuw verschijnt onder mijn raam. Een liefdesliedje voor me zingt om van te dromen. En daarbuiten begint die mooie zomer fluistert de menigte zacht je Elk meisje zucht, ik ben verliefd op jou. En droomt dat jij ooit ook zo van haar houdt. niet eens naar mij, jij bent ziende blind. Wat wil je dat ik doe? Goed, ik op mijn knieën. Geef me een einde raad. Ik weet niet waar naartoe. Spreek ik dan een taal die je niet verstaat? Wat wil je dat ik doe? Moet ik op mijn knieën? Geef me nu wat aandacht. Zeg me dan wat ik moet doen. Wat ik moet doen. Karel. Karel. Karo. Karo. Karo. Karo. Sorry? Eindelijk. Oh, like me. Volgende week kunnen we kijken naar het derde seizoen. Ik heb ook al keil en kaarten voor het optreden. Maar door corona moest dat altijd uitgesteld worden. Hopelijk kan het nu in de lente wel doorgaan. Ik vind Camille en Jemi het leukst. En jullie? Ik vind Caro het leukst. En het liedje Porselein. Ik vind Caro en Jemi het leukste. En het liedje Zij is van mij. Ik heb dat ook al gehad, dat er toffe dingen moesten uitgesteld of afgelast worden door corona. Nog maar net onze geplande kerstfeestjes met de familie. Hopelijk wordt dat dit jaar beter. Gelukkig hebben we altijd onze toffe muziek om naar te luisteren. Lise Noor en ik hebben daarom een top 6 gemaakt van de leukste liedjes waarnaar we in 2021 luisterden. Je krijgt ze alle zes na elkaar te horen. He's into something more. Ooh, yeah. eet liever een broodje van Broodjesbar Basel. Broodjesbar Basel? Ja, daar hebben ze de lekkerste broodjes. Slaatjes en pasta's. En ik zag dat ze ook soep en kroksjes hebben. Mmm, daar heb ik echt goesting in. Broodjesbar Basel. Bij Nora en Karim in de Kruibekestraat 4A. Ook te volgen op Facebook en Instagram. Juist. Zijn we weg? Het zal wel zijn. Zeg, die Bistro Mille, dat is toch die nieuwe bistro in het centrum van Basel? Zijn jij er al geweest? Ja, gisteren met de kinderen. Een geweldig lekker taartje gegeten. En zij hadden een verse wafel met crème fraîche. Je kunt daar ook lunchen, hoorde ik. En rap iets eten of een fris pintje drinken. Dat is waar. En alles is huisbereid en met passie gemaakt. Ze zijn dinsdag open vanaf 18 uur en van woensdag tot zaterdag al vanaf half elf. Bistro Mille. Een bistro voor iedereen en ieders budget. Volg ze ook op Instagram en Facebook. Bistro Mille. uw dagelijkse krant steeds te verkrijgen bij Trepmondje te Ruppelmonde. Ook voor al uw tijdschriften, Diepost Havelpunt en Lotto. Trepmondje, Mercatorplein 8, alle dagen open vanaf 7 uur. Renault Verhulst, de zekerheid van zorgeloos rijden. Ontdek alle Renault en Dacia-modellen in de Hoogstraat te Basel. Meer dan 50 jaar ervaring, van gezinswagen tot SUV en ook elektrisch. Spiksplinternieuw of degelijk tweedehands. Service en verkoop, alles loopt op wielen. Renover, de zekerheid van zorgeloos rijden. Bel 03 774 1385 en kom langs bij Renault Verhulst in de Hoogstraat te Basel. Renault Verhulst, de zekerheid van zorgeloos rijden. told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay I miss your touch told you I changed Even when I knew I never could Know that I can't find nobody else as good as you I need you to stay, need you to stay yeah. I do the same thing I told you that I never would I told you I changed Even when I knew I never could Know that I can't find nobody else as good as you I need you to stay reaching for me like an ugly sweater. Need an image like a check in each other. I need to know. Wanna know what it's like? Baby, show me what it's like. I don't really got no tights. I just wanna fuck all night. Yeah, yeah. You a fan of the magic? Poof, pussy like an Alakazam. I heard from a friend of a friend that that dick was a 10 out of 10. I can't stand it, just one night. pink with the drink, give me a sip. Tell me what you can, give me the dick. Thank me, slap me, choke me, bite me. Uh, wait, I can take it, give a fuck about what you want don't know what it's like. Life. Baby, show me what it's like. Life. I don't really got no tights.